Uur. Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een onderzoek naar misstanden in de danswereld. Het ministerie heeft dat onderzoek vandaag aangekondigd. Oud-danseres Kim Kouwmans trok aan de bel over het grensoverschrijdende gedrag. Iets wat zij zelf aan de lijve ondervond, vertelde ze eerder aan Omroep Brabant. Isoleren en het kleineren, het schreeuwen, schelden. Er werden spullen naar je gegooid. Eh, ik heb ook eh, vreselijke eetproblematiek eh, gehad. Ehm, nog steeds wel last van die zaken hebben natuurlijk wel heel erg gespeeld. Het onderzoek start in januari en hoe het er precies uit gaat zien is nog niet bekend. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen volledig nieuw vaccin hoeft te worden gemaakt tegen de Omicron-variant van het coronavirus. De bestaande vaccins kunnen worden aangepast. De WHO zei verder dat er nog niets te zeggen is over hoe ziek je van de variant wordt. Tot nu toe hebben de meeste besmette personen milde klachten. Veel nabestaanden van festivalgangers die omkwamen bij een optreden van Travis Travis Scott willen niet dat de rapper de begrafeniskosten betaalt. De helft van de families heeft het aanbod afgewezen. Er lopen rechtszaken over hoe het zo mis kon gaan op het Astro World Festival. Daar kwamen tien bezoekers om het leven. Wanneer de dagen donkerder en kouder worden, breekt voor sommige mensen ook het moment aan om de open haard weer eens aan te steken. Maar daar willen ze in Utrecht helemaal niets van hebben. Volgens de stad is het stoken van hout door particulieren een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Bewoners krijgen daarom geld als ze hun open haard of kachel laten weghalen. We zien dat de houtstook gelijk blijft en dat veroorzaakt ongezonde lucht. En daar willen we wat aan doen. We willen gezonde lucht voor onze inwoners en dus gaan we ook mensen helpen te stoppen met stoken. En mensen kunnen maximaal 2000 euro subsidie ontvangen als ze van die regeling gebruik maken. Het weer nog. Het is nog altijd onstuimig met aan de kust een stormachtige wind en soms regen. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het een graad of 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 De boerenorganisatie eist een schadevergoeding van de D66-leider. In Nieuwsuur zei Kaag Farmers Defence Force, die eerst hekken omrijden, journalisten bedreigen en dan wel door het kabinet ontvangen worden. Volgens de kantonrechter waren die opmerkingen genoeg op feiten gebaseerd. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er geen volledig nieuw vaccin hoeft te worden ontwikkeld tegen de Omicron-variant van het coronavirus. De bestaande vaccins kunnen worden aangepast. Over de ernst van besmetting met Omicron kon de WHO nog niks zeggen, want de meeste mensen hebben milde klachten. En het voorgenomen staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Griekenland is uitgesteld.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 The way you walk, the way you move, the way you talk. I'm real. The way you stare, the way you look, your style, your hair. The way you smile, the way you smell, it drives me wild. I'm real.